12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. In een huis in Beeldhoven is een dode gevonden. Het gaat mogelijk om een misdrijf. Het lichaam is gevonden in het huis van Koen Everink... de man die enkele jaren geleden werd mishandeld door kickbokser Badar Hari. De Telegraaf meldt dat de dode man die is gevonden Koen Everink is. De politie wil nog niets bevestigen over de identiteit. Ook minister Hennis vindt dat Rusland en Syrië medeverantwoordelijk zijn voor de vluchtelingencrisis in Europa. Eerder zei NAVO-bevelhebber Breedlove dat Russische president Poetin en zijn Syrische collega Assad bewust een vluchtelingenstroom creëren om Europa in problemen te brengen. Volgens Breedlove worden burgerdoelen in Syrië gebombardeerd om de vluchtelingenstroom op gang te brengen. Minister Hennis zegt dat Poetin en Assad daar zeker een groot aandeel in hebben. De kans dat ambtenarenpensioenfonds ABP moet korten op de pensioen is opnieuw groter geworden... nu de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland waarschijnlijk onder de 90% is gezakt. Officieel wordt de dekkingsgraad pas volgende week bekendgemaakt... maar de bestuursvoorzitter van het ABP waarschuwt er vandaag al voor in de Telegraaf. Of het fonds inderdaad moet korten op de pensioen is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten van het ABP de rest van het jaar. Deze maand passeert Nederland de grens van 17 miljoen inwoners. Dat gebeurt rond 21 maart, verwacht het CBS. De kans is het grootst dat de 17 miljoenste een mannelijke immigrant is... die bij een gemeente wordt ingeschreven. De groei van de bevolking gaat steeds minder snel. Het heeft 15 jaar geduurd voor er een miljoen mensen bij waren. Het CBS verwacht dat het 18 jaar duurt voor Nederland 18 miljoen inwoners heeft. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt een regengebied naar het noorden. Vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droog en breekt de zon soms door.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 don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, mm, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddie. Mm, I've got an answer to mind.